een Klomp met het NOS-journaal. De GGD maakt zich zorgen over het grote aantal mensen met schurft. Nog nooit kregen zoveel jongeren de besmettelijke huidziekte als nu. Schurft komt vooral voor in studentenhuizen. De GGD wil de ziekte meer bespreekbaar maken onder jongeren... en ook beter samenwerken met huisartsen. Die denken niet altijd meteen aan schurft en stellen daardoor soms de verkeerde diagnose. ook is het belangrijk dat het hele huishouden zich laat behandelen om de ziekte in te dammen. Dat gebeurt nu vaak niet goed genoeg. Een automobilist is gisteravond tegen een huis in Breda aangereden. Het huis raakte zwaar beschadigd. Een deel van de gevel is ingestort. Volgens Omroep Brabant gebeurde het toen de bestuurder in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis raakten niet gewond, maar zijn volgens de politie wel geschrokken. Drie mannen hebben taakstraffen gekregen omdat ze in Meerlo in Limburg... illegaal onderdelen van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog hebben opgegraven. De drie haalden vier jaar geleden een Britse Spitfire zonder vergunning uit de grond. Op de plek waar het jachtvliegtuig in 1944 neerstortte... groeven ze met een graafmachine een put van twee meter diep. Ze namen onder meer een parachute, een reddingsvest en onderdelen van een motorblok mee. Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal een moeilijke wedstrijd te wachten staat... tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK. De Amerikanen versloegen Iran afgelopen avond met 1-0... waardoor ze als tweede eindigden in groep B. Volgens Van Gaal is Amerika heel fanatiek en scherp op de bal. De achtste finale tegen Amerika is zaterdagmiddag om 4 uur. Het weer. Vannacht wordt het op veel plekken weer mistig. Het koelt af naar een graad of 5.